Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte vindt dat hij verder kan. Vannacht eindigde een pittig debat voor de VVD-leider. Hij werd bijna weggestuurd door de Kamer vanwege het formatiegedoe. Maar hij gaat door, zegt hij tegen RTL Nieuws. Bent u beschadigd na wat vannacht gebeurd is? Dat zou moeten blijken. Uh, feit is wel dat het een heel heftig debat was. Eh, met een motie van wantrouwen net niet. Een motie van afkeuring ruim wel. Eh, dus dat betekent ook voor mij natuurlijk dat ik mijn best moet doen om dat vertrouwen te herstellen. Rutte sprak over Kamerlid Pieter Omtzigt met de verkenners, bleek uit notities. Terwijl hij eerder zei dat zijn naam niet was gevallen. Tweede Kamer is daar boos over. Een man die in september dronken inreed op bezoekers van een terras in Rijsbergen in Brabant... moet vier jaar de cel in. Die straf krijgt hij voor een zesvoudige poging tot doodslag. Meerdere mensen raakten gewond toen de man op het groepje cafégangers inreed. Daarna ging hij er vandoor. Er is weer iemand opgepakt voor de avondklokrellen in Eindhoven. Een man van 18 werd herkend op televisiebeelden van die rellen... nadat hij zelf maar naar het politiebureau is gegaan. Bij de rellen tegen de avondklok werd onder meer de politie bekogeld... een winkel geplunderd en een auto in brand gestoken het weekend van eieren, matses en paastol eten staat voor de deur. En er horen natuurlijk ook lammetjes bij. In Emmer Veen in Drenthe zijn er vijf geboren en hele speciale. Ze komen van het Kameroenschaap. Dat zijn dwergschapen met een gladde vacht. En eh, nou, onder andere een, een, tweeling. En dat, eh, ja, eh, dat komt niet zo erg vaak voor. En hoeveel van dit soort schapen zijn er in Nederland? Uh, nou, misschien een honderd. En Sam van Elf uit Musselkanaal in Groningen speelt lekker op de paasdagen in. Hij wil graag een nieuwe spelcomputer en verkoopt nu eieren van een lokale boer. En dat loopt, loopt goed net voor Pasen. En eh, hoe een succes is jouw bedrijfje? Um, best wel groot succes. Ja, waar merk je dat aan? Um, nou, ik verkoop gewoon heel veel. Ja, want het is bijna Pasen, hè? Vertel eens, hoeveel eieren heb je nu verkocht? Uh, in één week zo'n duizend eieren. Zo. Krijg je het weer nog. Een droge dag is het, maar het is wel bewolkt, behalve in het zuiden. Het is 9 graden. Dit weekend droog, af en toe zon en 9 tot 12 graden.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 Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. we telling mine? this way straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij.